Vier docenten van het Rijswijks Lyceum zijn ontslagen vanwege examenfraude. Ze geven toe dat ze hebben gerommeld met de eindexamens van zeven leerlingen. De docenten gaven de leerlingen de kans om hun herexamen na afloop te verbeteren. De scholenkoepel waar het Rijswijks Lyceum onder valt... heeft de fraude direct gemeld bij de onderwijsinspectie... en gaat aangifte doen tegen de vier docenten. Het is nog niet bekend op welk niveau en met welke vakken de fraude plaatsvond. De leiding van de Tour de France heeft bevestigd dat Chris Froome alsnog mag starten zaterdag. De internationale wielenorganisatie UCI verdenkt de Britse render niet langer van doping. Een zaak over een te hoog gehalte zalbutamol in zijn bloed is geseponeerd. Froome zegt dankbaar en opgelucht te zijn dat hij dit hoofdstuk achter zich kan laten. Sinds 2010 hebben Indonesische troepen zeker 95 mensen om het leven gebracht in de provincies Papua en West-Papua. Dat zegt Amnesty International. De meeste daders zijn daarvoor nooit vervolgd of veroordeeld. Er zijn bijvoorbeeld mensen gedood bij vreedzame demonstraties tegen de Indonesische overheid. Maar de meeste slachtoffers hadden volgens Amnesty niets te maken met het streven naar onafhankelijkheid.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 man. Mm. riesco non lo so, ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io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 Io voglio arrivarti dentro ora che le mani mi portano fino a te. Raggiungerti in ogni senso fino a che 啊啊！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 wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding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 Zorg dat je ontspant en zo over zijn. zijn Welkom naar de stad, het zwembad Overricht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 ¿Quieres bailar conmigo? Ven a tomar el sol conmigo. Venga, baila conmigo en la playa. Als begint en je voelt dat het zonnetje dat je internet. www.zfmzandvoort.nl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 a parachute and go. It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. If the wind's not there. you down. Take your parachute and go. Take your Maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take to stop you ever getting sorrow. And if the winds don't catch you, I will, I will. dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je verteld had.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 dat je hier bent.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 spark of nature's fire. You're my sweet, complete design. Sunny one, so my days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you.